4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Libische kolonel Gaddafi is in Tripoli en niet in het buitenland. Dat zei Gaddafi zelf in een kort interview op de Libische staatstelevisie. Hij was te zien half leunend uit een auto onder een paraplu. Waar die auto stond is niet duidelijk. Hij sprak geruchten tegen dat hij naar Venezuela is gevlucht... en hij riep op niet te geloven wat er wordt gezegd op de tv-zenders... die van zwerfhonden zijn. Een groep Libische legerofficieren riep vannacht alle militairen op... zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Ook riepen ze op tot een militaire mars naar Tripoli. Bij de volksopstand in Libië zijn gisteren veel doden gevallen. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 mensen omgekomen... toen straaljagers, helikopters en tanks het vuur openden. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over de crisis in Libië. VN-chef Ban Ki-moon heeft gebeld met Gaddafi en hem dringend verzocht het geweld te stoppen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren. Nederland stuurt vandaag een vliegtuig. De PvdA wil woensdag spoedoverleg met minister Rosentaal over Libië. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft aan meerdere mensen het leven gekost. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De schade is enorm. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn brandjes uitgebroken. 80 van de stad zit zonder stroom. In het centrum van Christchurch is een kathedraal deels ingestort. Gevreesd wordt dat er nog mensen onder het puin liggen. De schade is groter dan bij de aardbeving van september vorig jaar. Toen werd de stad op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland getroffen door een zwaardere beving van 7,1 op de schaal van Richter. Daarbij raakten twee mensen zwaar gewond. Het weer, het is helder en het vriest overal. De minima lopen een van min 2 tot min 9. Overdag droog en zonnig. Het wordt 2 tot 4 graden in het zuiden. In het noordoosten blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het Anker. Ja, luisteraars. We hebben net eh, twee mooie uren achter de rug... waarin we druk hebben gediscussieerd over roken. Over de goede kanten en natuurlijk ook over de slechte kanten. Over mensen die bijzondere verhalen hebben gehad om ermee te stoppen... en andere mensen die ook heel gelukkig waren... door er nog even mee door te gaan. Uh, Misschien is het nog wel een, eh, een, het verhaal van Ricky die op die 81 is en gestopt is. Toen ze een lot ging kopen was natuurlijk een mooi verhaal. Ik heb ook nog een een mooie laatste quote om deze discussie met, af te sluiten. Die is van Mark Twain. En hij zei, Uitscheiden met roken is de gemakkelijkste zaak ter wereld. Ik kan het weten, want ik heb het wel duizend keer gedaan. Wij gaan verder met het luisteren naar mooie muziek. Allemaal samengesteld door Herbert Codé. En de eerste plaat die wij gaan horen is eh, Love is the Seventh Wave van Sting.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 could never I'll be back with you real soon. Little River Band met Home on Monday. Dat is nou echt zo'n nummer, dat hoor je. Dan denk je, daar moet ik toch eens een keertje wat van kopen. Nou, ze hebben een titeloos debuutalbum gemaakt. Dat verscheen in november 1975. En in mei van, jaar, van het jaar daarop verscheen hun tweede cd. Die heette After Hours. En in september van datzelfde jaar maakte ze hun eerste reis over het oceaan... om Queen te supporten in Hyde Park. Met het achtereenvolgende Achter een halve minuut durende nummer It's a Long Way There... werd in Europa en Amerika bekend. En bekend zijn ze nog steeds, maar erg veel hits hebben ze eigenlijk niet gescoord. Maar deze, deze klinkt ons nog allemaal bekend in de oren. Deze stond op nummer 13 in november 1977. I will always be hope. some Night van de Commodores. Het was een tribute aan Jackie Wilson en Marvin Gaye. Die zijn beide overleden in 1984. Helaas, prachtige plaat. we draaiden onder andere ook nog Lisa Gungor met plaat OK. En zij komt uit de familie Gungor. Ze hebben een band en haar broer maakt ook muziek. Die moeten we echt even in de gaten gaan houden. Ehm, we gaan verder met The Three Degrees. When Will I See You Again? yes, tried to save her life. And I had to realize when I aimed between her eyes that she could fly and drive. Yes, tried to save her life. And I sing. the fight that she could fly and drive. Uh, tried to save her life. And I had to realize when I shot my baby two eyes that she could fly and drive. Uh, yes, tried to save her life. And I sing, she's all. was Cindy Loper en zij had de plaat Time After Time. Zij heeft het ooit het lied geschreven naar aanleiding van een film... over een man die een tijdmachine had uitgevonden. Wat ook interessant was, was waren de tunes met de plaat The Train of Life. Deze band speelt folk and roll en ze komen uit ons eigen land. Ze komen uit eh, Nederland, ze komen uit Amsterdam. En hun album heet Puddede. Dus dat moet even uitgecheckt worden. Puddede van The Tunes. We gaan verder met een andere Nederlandse plaat. Eh, ook een band die net een nieuw album uit heeft.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 I'm gonna love you always, even on the not so sunny days. Through the good and the bad, baby, I still do, cause it's always only you. a mom and I'll be a dad. But right now, baby, just kiss me and let's not think about that. Cause we're too busy planning cheap dates. We're renting old it's always only you, you, you, you, you, you, you. do you remember the first time you held my hand? I'm sure I would have liked that concert, but I wasn't watching the band. Dit was Womack en Womack. Een videoclip waarbij ik altijd moet denken aan een enorme grote koptelefoon... die deze vrouw altijd op had. En we gaan nu naar een fantastische plaat toe... waar ik Herbert erg dankbaar voor ben dat we die gaan draaien. Let's Stay Together van Al Green. loving you well. connection among the infamous few as the camera clings to the common thread beyond all vanity into a gaze to shoot you through is the kindness we count Diana Krall. En niet alleen haar muziek is mooi, het is ook een geweldige vrouw. Ze is getrouwd met Elvis Costello. Dan weten we dat ook weer. Uh, ze komt uit Canada. Ze heeft eh, onlangs weer een eh, album uitgebracht, Quiet Nights. Het is alweer haar twaalfde album. Ze kan er niet genoeg maken. We horen ook nog Tijdhoer. Dat is een bijzondere artiest. Hij komt van de Faroe-eilanden. Het is een singer-songwriter. we draaiden van hem God, I Have So Many Things To Tell You. En hij heeft een ontzettend mooie luisterplaat gemaakt. En die is net uit. Volgende uur gaan wij praten met hulpverleners in het, ehm, in het verre buitenland... maar ook een beetje dicht bij het buitenland. Maar we gaan straks eerst naar het Radio en daarna draaien we nog wat muziek. Dag.